En veel partijen zijn daar boos over... omdat er net een Franse leraar is onthoofd... nadat hij Mohammed-cartoons in de klas had laten zien. Denkfractieleider Azarkan heeft begrip voor de petitie... maar onder meer het CDA vindt de timing heel slecht. Hier gaat het erom dat een leraar in een klas een cartoon staat te bespreken, onthoofd wordt... En vervolgens gaan we dan discussie voeren over godslastering. Dit is een nieuwe mes in de rug van deze leraar. En dat zou de heer Azarkan zich moeten realiseren. Voorzitter, wederom, wat een vijandschap. Wat een boosheid, voorzitter. Het zou iets moeten zeggen dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema. dat was nu, dat was nu toen er een tijd, was onthoofd. De tijd dat partijen hier bepalen dat ik mijn mond hou. Ik was aan het woord. Bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou. Een Nederlandse MH17-blogger die regelmatig twijfelt aan officiële onderzoeken... wordt aangestuurd vanuit Rusland. Onderzoeksgroep Bellingcat zegt dat het bedrijf van de blogger is opgericht om desinformatie te verspreiden. Een man uit Roermond is voor de vijfde keer in twee jaar tijd tegen de lamp gelopen... terwijl hij zonder rijbewijs achter het stuur zat. Hij krijgt opnieuw een flinke boete, zegt de politie op Insta, maar daar blijft het dit keer niet bij. Ook de dikke Mercedes van de man is in beslag genomen. Slecht nieuws als je een huis wil kopen. De prijzen gaan voorlopig niet naar beneden, denkt huizenzoeksite Funda. Zij zien dat de vraag nog steeds veel groter is dan het woningaanbod. Ook in Duitsland is trouwens de nood hoog. In de stad Bremen staat zelfs een huis te koop van 7 vierkante meter. Nog kleiner als ik dacht, ben ik eerlijk ben. Het is dan ook een tiny house. Kost bijna 78.000 euro. Dat is meer dan 10.000 per vierkante meter. Maar dan heb je ook wat, bijvoorbeeld je tafel tegen je aanrecht. Hier is het Zimmer, ne? Genau. Und hinter mir ist direkt die Küche. Ja. Je moet ook nog snel bij zijn. Er zijn al 80 mensen geïnteresseerd. Het weer. Het kan even regenen, maar de zon breekt soms ook door. Het is een graad of 12 vanmiddag. Morgen is het groot deel van de dag droog. Er is wel veel bewolking en het wordt 12 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht is bij knooppunt Eemnes eh, op de verbindingsweg naar de A1 een vrachtwagencombinatie geschaard. De verbindingsweg is dicht. Verkeer richting Hilversum volgt te worden Amersfoort uh, of Amsterdam over de A6 en de A1.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 Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is dus meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen op de straat liefde die wordt ingeruild voor haat. Ik klap in mijn handen, want wij doen dit anders. Ik gun jou zo om samen te zijn, ook al is het even wennen. En is het niet met mij? een grote boog omheen. Maar toen ik jou laatst tegenkwam, voelde het meer dan oké. Okay. nog steeds bewonder. this path safe from the arms of disappointment but so long.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 Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back. mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. suffering best. But no one ever hurt me more than you. Woman, can't you see?